Eubring met het NOS Journaal. Brazilië, Mexico en Spanje beloven meer hulp aan Cuba. Ook roepen de landen op tot gesprekken tussen Cuba en de VS... om een einde te maken aan de humanitaire crisis op het eiland. Cuba kampt met grote brandstoftekorten door een Amerikaanse blokkade. Daardoor valt de stroom vaak uit... en is het moeilijk om voedsel en water te verdelen over het communistisch geleide eiland. Mexico was eerder een van de belangrijkste olieleveranciers van Cuba maar stopte met leveren nadat de Amerikaanse president Trump dreigde met importheffingen voor de landen die Cuba nog van olie zouden voorzien. Een man van 58 heeft in een buitenwijk van de Oekraïnse hoofdstad Kiev een bloedbad aangericht bij een supermarkt. Hij schoot zes mensen dood en verwondde een aantal anderen. De politie schoot de man dood in de supermarkt waar hij zich had verschanst met een aantal gijzelaars. Na twee weekenden vol verkeerschaos verloopt de derde tijdelijke afsluiting van de A2 bij Vianen rustiger. Dat constateert de burgemeester van Vijf Herenlanden, waar Vianen onder valt. De werkzaamheden veroorzaakten de vorige weekenden veel problemen op de binnenwegen. Veel automobilisten volgden de omleidingsroute over de A27 niet. Rijkswaterstaat deed voor dit weekend een dringende oproep om dat wel te doen. Daarnaast zijn enkele sluiproutes afgesloten. Na dit weekend wordt de A2 bij Vianen nog drie weekenden afgesloten voor de werkzaamheden. De Oranjevrouwen blijven aan kop in de kwalificatie voor het WK in Brazilië. De wedstrijd tegen Frankrijk eindigde in een 1-1 gelijkspel. Nederland moet alleen nog tegen Ierland en Polen. Alleen de winnaar van de kwalificatiepool gaat direct door naar het WK. In het weer vannacht droog. Lokaal kan wat mist ontstaan. Het af naar een graad of 4.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 I play for keeps, but I'll play right. That's why I'm just so damn hype. So all you play actors and fake show you what it takes. I'm just one of a three-man band, and we're back by Dope the Man.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 nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.